8 Verhoeven met het NOS-journaal. ...om auto's te weren. Maar dat zou desastreuze gevolgen hebben, waarschuwt Van voorkom. Winkeliers zijn de dupe en consumenten die aangewezen zijn op de auto... zullen zich niet meer welkom voelen. Detailhandel Nederland wil dat de politiek juist meer aandacht heeft... voor de bereikbaarheid van binnensteden. De productie van duurzame energie is afgelopen jaar met 10% toegenomen... Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik in Nederland nam toe naar bijna 14 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Windenergie is de grootste duurzame energiebron in Nederland. Daarnaast was een flinke stijging van de productie van zonne-energie. Dat komt onder meer doordat er meer huizen met zonnepanelen zijn. De Filipijnse president Duterte heeft politiemensen en militairen bevolen niet meer mee te werken aan een eventueel internationaal onderzoek naar zijn drugsoorlog. De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om bijvoorbeeld de Verenigde Naties te laten kijken naar de bloedige antidrugscampagne in de Filipijnen. Het internationaal strafhof is al een voorbereidend onderzoek gestart. Vrienden van de 17-jarige Orlando Boldewijn, die maandag dood werd gevonden in Den Haag, hebben genoeg geld opgehaald om hem een grootse begrafenis te geven. Ze wilden minimaal 33.000 euro ophalen met een inzamelingsactie en de teller is daar nu al overheen. Over de doodsoorzaak van Boldewijn kan de politie nog niks zeggen. Het weer dan nog. De dag begint met wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. De temperatuur loopt in het zuiden op tot rond het vriespunt. Elders blijft het een paar graden vriezen. Morgen wolken met af en toe zon. In de ochtend lokaal wat lichte sneeuw.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 mine with a kiss. Up or down, I never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your eggs in the morning? Ja, die vraag wordt elke week gesteld. Bij sommigen van ons althans. Goedemorgen, ZFM Jazz luisteraars. Welkom bij deze zoveelste aflevering van dit programma... dat een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort is. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wat gaan wij allemaal doen? Um, ja, veel tenor, nee, veel saxen, veel rietblazers vandaag. Waarom dit thema? Ik was vorige week bij een ehm, zeer interessant optreden, mag ik wel zeggen... van het Heemsteeds eh, eh, Symfonisch Blaasorkest. En toen eh, werd ik gewaar dat er eigenlijk heel veel te, te, te, te, doen is met saxofoons. En ik realiseerde mij dat in de jazzwereld... dat natuurlijk een instrument is waar ongelooflijk veel mee wordt gedaan. En die dag was ook het muzikale afscheid van Jacques van den Berg. Onze blaasgenoot Jacques van den Berg. Die stopte bij de Tijsterband, Tijsterband. Die, uh, dat ook een onderdeel is van dat geheel. En toen dacht ik, ik ga een programma maken met veel saxofoon. En een van de eerste dingen die ik dan graag laat horen... dat is eh, onze Coleman Hawkins... beschouwd als eh, de eerste grote jazz-saxofonist... tenorsaxofonist in de geschiedenis. En ehm, het stuk... Nee, hij wordt begeleid natuurlijk door eh, grote jongens Oscar Peterson... op de piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas... en Elvin Stoller op de drums. In een mellow tone. one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. A misbehaving, saving my love for you. I know for certain the one that I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. A misbehaving, saving. do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't go out late, don't get to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. I'm. to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Ain't misbehaving, saving all my love for you. No one to talk with, all by myself. Rita Reis met, uh, ja, natuurlijk het Rosenberg trio. Toppers bij elkaar. Ik ga nu iets laten horen van Lester Young. Lester Young, een van de, mm, ja, ook een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten. Uh, er zijn natuurlijk meer eh, invloedrijke muzikanten geweest. En dat is allemaal relatief makkelijk te zeggen omdat die allemaal uit eh, het begin van de vorige eeuw eh, opstonden en hun kunst lieten horen. En daarna kwamen er allemaal mensen en die werden geïnspireerd en gingen dat allemaal eh, nadoen tussen aanhalingstekens. Niks ten nadeel overigens, want er kwamen alleen maar toppers. de bijnaam van Lester Young was Pres. Afkorting voor president. En die bijnaam kreeg hij van Billy Holiday. En waarom press? Omdat alle andere adellijke artiestentitels al eh, vergeven waren. King Oliver, Duke Ellington, Count Basie, Earl Hines. We gaan nu eh, Lester Young horen met een eh, prachtige bezitting natuurlijk. Oscar Peterson op de piano, Barney Kessel gitaar, Ray Brown ja, en Mr. Hurt op het slagwerk. Opname 52, These Foolish Things. Lester Young, These Fully Things. We hebben in ons landje natuurlijk ook eh, hele goede rietblazers. Zoals daar is bijvoorbeeld Bernard Berghout. Die eh, ooit doorbrak, zullen we maar zeggen... Eh, in het programma van Pim Jacobs... samen met vibrafonist drummer Frits Landersbergen... een bekende verschijning op het Zandvoortse eh, jazzpodium op zondagmiddag. En destijds is daar gevormd de Bernard Bernhout Swingmate. Uh, met Bernard Berghout op de klarinet... Frits Landersberg, vibrafoon, Bob Dekker... die later in de Dutch Winkelers Band gespeeld heeft. Op slagwerk Jeroen Koning, gitaar... en de steady spelende bassist Frans Bouwmeester. Ik ga u nu iets laten horen en dat is een... Uh, een uh, hoe heet zoiets? <laughs> een gouden ouwe. Bernie's Tune. CFM Jazz wordt eh, live uitgezonden op zondagochtend van 10 tot 12... vanuit de studio aan de Tolweg 10A in Zandvoort. En graag nodig ik luisteraars en belangstellenden uit... om gewoon hier in deze, tijdens deze uitzending langs te komen. Al of niet met een plaatje onder je arm, een cd'tje of meerdere cd's. Eh, en eh, kom hier in de uitzending vertellen over die cd... of kom uh, praten over jazzmuziek... of kom gewoon langs als belangstellende... die misschien wel in de toekomst lid wil worden van het draaiteam van CFM Jazz. De deur is open, de koffie is klaar. Kom gewoon langs en uh, vertel iets over je, uh, je, liefde voor de jazzmuziek. Ik ga nu iets laten horen in het kader van uh, deze dag. De saxofoon van Don Baez. Dat was een eh, Amerikaanse jazz saxofonist die eh, een goede leerschool heeft gehad, zullen we maar zeggen. In de orkesten van Count Basie, Duke Ellington, Art Blakey en Dizzy Gillespie. En eh, heeft uiteindelijk ook zijn eigen band gehad. En ik ga hem nu laten horen in een stuk dat door velen op de plaat is gezet. Maar natuurlijk niet zo mooi als door Mr. Don Baez zelf. Laura. alsof je even niet je al die aandacht erbij had. Dit is eh, Pearl Bailey. Pearl Bailey, dat is een eh, Amerikaanse zangeres en actrice... die ehm, ooit een eh, Tony Award gewonnen heeft voor haar titelrol, jawel... in de film Hello Dolly in 68. En allerlei andere prijzen gekregen voor haar vertolkingen... Niet alleen op het witte doek, maar ook achter de microfoon. Ik ga nog een stukje van haar laten horen. En dat is eh, Sophisticated Lady. Gezongen door Pearl Bailey. not look like what you'd find in a picture book. But if she can cook, she'll suit me to a T. She don't have to wave her hair or dress in fancy clothes And I wouldn't even care if she didn't wear silken hose. Send me a little girl to call my own. I'd give her everything that I own for a little girl to fall in love with me. Ja, een live opname van eh, Billy Eckstein, I Want a Little Girl. We gaan nu naar een volgende saxofonist. Illinois Jacket en his band. En hij wordt begeleid door eh, Hank Jones op de piano... Frederick Green op de gitaar... Ray Brown op de bas... Jimmy Crawford op de drums... En we gaan luisteren naar het nummer dat door hem zelf geschreven is. Port, Port of Rico. notes howled like the north wind, right forth wind that made critics sway. While Hurdy turned round in his grave, couldn't hear the flute or the big trombone. Everyone was mute. Johnny stood alone. Cats and dogs stopped having lions in the zoo. All were jealous of Johnny's big thrill. Thunderclap clapping, traffic ceased its roar, and they tell us Niagara stood still. He stopped the train whistles, boat whistles, steam whistles, stop whistles, all whistles, about to escape. steal. Sing Johnny one note, sing out with gusto, and just overwhelm all the crowd. So sing dat is een andere koek, zullen we maar zeggen. Dat is eh, de Nederlandse groep Capellino. Met, eh, die uitgebreid is voor de cd met zangeres en eh, enkele rietblazers. Om maar in het thema van de saxofoon te blijven. Een programma dat we vandaag als onderwerp hebben, de saxofoon. En dat weer ter gelegenheid van het feit dat onze plaatsgenoot Jacques van den Berg... zijn saxofoon aan de wilgen gehangen heeft... na een laatste optreden vorige week bij uh, de Tijsterband in uh, Heemstede. Eh, we gaan nog een stukje laten horen van Capellino... met Stefan Grappelli destijds opgenomen. En mm, dat gaat nu komen... dit eerste uur ZFM Jazz afsluiten... met een eh, grote jongen op gitaar, meneer Grant Green. En eh, die heeft eh, van de standard Tico Tico een juweeltje gemaakt.